Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Lila Fernandez van 19 jaar in twee sets. Het is nog nooit voorgekomen dat een tennisser die zich geplaatst heeft via het kwalificatietoernooi uiteindelijk de finale won. Emma Raducanu deed dat ook nog eens zonder ook maar één set te verliezen. Voorafgaand aan de US Open stond Raducanu op plek 150 op de wereldranglijst. Ze ontving na haar winst de felicitaties van Queen Elizabeth. Het ongeluk met een toestel van Air India Express vorig jaar augustus... is veroorzaakt door menselijke fouten. De Boeing met 190 inzittenden gleed bij de landing in India van de baan en brak in tweeën. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de twee piloten. 75 mensen raakten zwaar gewond. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens de onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet goed gevolgd. Daarbovenop deed een ruitenwisser het niet, waardoor er minder zicht was. In zes steden is het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling begonnen. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg... lopen 2400 deelnemers 40 kilometer om geld op te halen... voor noodhulp aan vluchtelingen. De lopers hebben al bijna 900.000 euro opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat opgegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. Het weer.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 Getting all dressed up with a fresh haircut. if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up. I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. going to just set it off, think it off. Step down to the on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight.